Waterbalgemoed met het NWS Journaal. In meerdere Duitse steden vond honderden tegenstanders van de AFD de straat op gegaan... om te protesteren tegen het succes van de rechtspopulistische partij bij de Bondsdagverkiezingen. De AFD is met bijna 13 van de stemmen de derde partij van het land geworden. De CDU-CSU van bondskanselier Merkel is de winnaar van de verkiezingen... maar behaalde met 33 wel het slechtste resultaat sinds 1949. Merkels huidige coalitiepartner SPD wil niet verder regeren. Mogelijk gaat Merkel nu in zee met de liberale FDP en de Groenen. De meeste sportclubs denken nauwelijks na over gezonde en ongezonde gewoontes. In de kantine wordt vaak geen fruit, maar wel alcohol verkocht... en roken langs de lijn is bij veel verenigingen toegestaan. Blijkt uit onderzoek van de NOS en de regionale omroepen... bij meer dan 2000 sportclubs. Roken langs de lijn mag bij driekwart van de verenigingen. In minder dan 20% van de sportkantines is fruit te koop en bij voetbalverenigingen nog minder. Atletiekclubs houden er over het algemeen gezondere gewoontes op na. De Amerikaanse regering heeft een nieuw inreisverbod aangekondigd... voor mensen uit landen die volgens de VS niet genoeg meewerken aan de internationale veiligheid. Nieuw op de lijst zijn Venezuela, Noord-Korea en Tjaad. Verder gelden de inreisbeperkingen nog altijd voor mensen uit Iran, Libië, Syrië, Jemen en Somalië. Soudaan is van de lijst gehaald. De nieuwe maatregel gaat volgende maand in. Bij een wereldwijde douaneactie is een recordhoeveelheid illegale medicijnen gevonden, ruim 25 miljoen. Het gaat bijvoorbeeld om pijnstillers en erectiemiddelen die via internet zijn besteld en vooral in Azië worden gemaakt. De grote vangst is deels te danken aan het record aantal landen dat meedeed aan de actie, ruim 120. In Nederland zijn 315 pakketjes met medicijnbestellingen onderschept. Het weer, een afwisseling van wolken en zon vandaag... met vooral in de oostelijke helft kans op wat buien.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 Er is een ongeluk gebeurd met zes auto's. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer van Den Haag naar Amsterdam rijdt het beste om via Wassenaar. Op de A15 richting eh, Rotterdam. Daar staat tussen Gorkum en harningsveld griesendam 4 kilometer, 20 minuten extra.